Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Presidentskandidaat Donald Trump gaat weer campagnebijeenkomsten houden in de open lucht... maar dan wel achter kogelvrij glas. De Secret Service, die Trump beveiligt, is met dat voorstel akkoord gegaan... meldt de Washington Post. Vorige maand werd Trump tijdens een bijeenkomst beschoten... en raakte die gewond aan zijn oor. Iemand in het publiek werd gedood. De Secret Service adviseerde hem daarna om alleen nog indoor bijeenkomsten te houden... omdat die beter te beveiligen zijn. Maar met kogelvrij glas kan het nu dus toch weer buiten. De onderhandelingen in Qatar over de Gazastrook gaan vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Volgens een Hamas-leider komt dat door de voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Hamas is bij het overleg in Qatar formeel niet aanwezig, maar praat op afstand wel mee. Israël heeft wel een delegatie gestuurd. Er wordt gesproken over een Amerikaans plan voor een permanent bestand... de vrijlating van alle gijzelaars... en het vertrek van het Israëlische leger uit de Gazastrook. Inwoners van het Duitse stadje Mechernich bij Keulen hebben het advies gekregen geen water uit de kraan te drinken. Een hek van een drinkwaterreservoir blijkt te zijn doorgeknipt. Onderzocht wordt of het water moedwillig is vervuild. De Duitse autoriteiten zijn alert op sabotage... nadat woensdag een militaire basis bij Keulen werd gesloten... vanwege mogelijke drinkwatervervuiling. Ook daar was een hek geforceerd. Meerdere medewerkers van de basis hadden maag- en darmproblemen. Ook Mechernich heeft een militaire basis die drinkwater gebruikt uit het reservoir... waar nu het kapotte hek is ontdekt.